Toen werd 490 miljoen euro betaald om de schade te vergoeden. Afgelopen jaar was dat 369 miljoen. Het Verbond van Verzekeraars zegt dat de uitkering in 2008 vooral zo hoog was... door de grote brand in het gebouw van de TU Delft. In 2009 waren er 105 branden met een schade van meer dan een miljoen. Dat waren er negen meer dan een jaar eerder. De grootste schade ontstond vorig jaar door de brand in een winkelcentrum in Stijn. De Hermitage Amsterdam heeft sinds de opening in juni al ruim 700.000 bezoekers getrokken. Dat is twee keer zoveel als verwacht. Vandaag was de laatste dag van de eerste tentoonstelling. Het museum in Amsterdam is een dependant van de Hermitage in Sint-Petersburg en heeft geen eigen collectie. In tijdelijke tentoonstellingen is telkens een selectie van het kunstbezit van het Russische museum te zien. De tweede tentoonstelling in de Hermitage Amsterdam opent begin maart. Een voormalige tramremise in Amsterdam-West is gekraakt. Het gebouw De Halle aan het Bellamyplein staat al lang leeg. Er zijn plannen om het complex een culturele bestemming te geven, maar die zijn nooit van de grond gekomen. De krakers stellen dat het terrein onder hun ogen staat weg te rotten en willen er kleinschalige culturele en sociale projecten opzetten. De politie denkt niet dat er vanavond nog wordt ingegrepen. Magnus Carlsen heeft het Koren schaaktoernooi gewonnen. In Wijk aan Zee had de 19-jarige Noor genoeg aan een remise om de titel veilig te stellen. In de laatste ronde eindigde hij op 8,5 punten, een halve punt meer dan zijn directe concurrenten. Magnus Carlsen won het Koren schaaktoernooi ook al in 2008. Het weer, vooral in het noorden valt de winterse bui. In de nacht kan het ook in de rest van het land gaan sneeuwen.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 Aflevering 657. We zijn dit tweede uur geopend met eh, Golana. Golana heeft de Lampine Canyon uh, gemaakt van het label Spring Hill Music. En Spring Hill Music komt eh, dit uur nog verder voor. We gaan verder met muziek van Osho.nl. Manisha James met Bubble of Joy. Oh, dat gaat lekker. Nou, ik ga er even op studeren. yourself comfortable, sitting or lying down. And when you're ready, allow your eyes to close. body adjust itself as it needs to so that you're comfortable. And over the next few minutes, allow the body to relax. breathing in your own natural rhythm with each out breath, letting go of any tension. With each exhalation, letting the body relax a little more deeply. letting the mind relax. Continuing to breathe at your own pace, with each out breath allowing a distance between you and your thoughts. Letting any thoughts that might be there pass by, just as if they are pieces of driftwood in a river flowing by you. you continue to breathe easy and naturally, you can watch any feelings that might be there right now and just allow a distance between you and those feelings. of the body, of thinking and feeling. With each out breath, you can relax into the still, silent space inside. If you become distracted by anything inside or outside you, when you notice that, gently bring yourself back to the process of consciously relaxing. Take a few minutes now to allow the memory of a beautiful moment in your life to emerge. A time of laughter and lightness when you felt carefree, happy to be alive. This will become the foundation for your bubble of joy. There may be many such moments. Stay with whichever comes to you first. Jarabi, Jarabi Kanema, Jarabi, Jarabi Kanema, Jarabi Kanema. que está masika ina masika ina masika to ikata ikata ikata rakanto ajarabi ikata de feu Don't you know the road? Yes, yeah, Lord, I know the road. Don't you know the road by the plain of the soul? ressume, com se aí. van Oliver Shanti en Friends. ja, Oliver Shanti, een omstreden muzikant, uh, graag geloof ik, eh, zelfs veroordeeld. Maar goed, dit was dan de cd 7 times 7 van het eh, label wat niet meer bestaat, Satva Music. Dus allemaal geschiedenis, geschiedenis, ook in dit programma, Tap Zappie. En we gaan afsluiten met een laatste cd van Phoenix Muziek, Manifestation... Music for Meditation. Nou, dat kunnen we dan wel eh, tot aan eh, middernacht, of eh, het laatste uurtje van TapSippy gebruiken. Goed, mijn naam is Benno Veugen en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering TapSippy 657. Graag tot volgende week. Dag.